Voor minister Grapperhaus is de grens bereikt. Ik mag aannemen dat ik met politie en OM, maar ook met uh, voetballerij zelf goed in gesprek ga. Dat we ervoor gaan zorgen dat hier eh, stevige eh, aanpak op komt. Eh, en ik vind ook als samenleving gaan we ons daar niet bij neerleggen. De man die vorige week in Den Haag onder de tram kwam was stom dronken. Hij had een alcoholpromilage van 3,6 in zijn bloed. Dat zijn minstens 15 glazen. Volgens het Openbaar Ministerie is de pol voor de tram geduwd. Een jongen van 15 zit vast. In de vrachtwagen van Defensie die vanmorgen kantelde bij Huis ter Heide in Drenthe... zaten kogels voor pistolen en geweren. Ook lagen er mortiergranaten in de trailer. Het speel belandde op de weg en in het water. Het opruimen duurt nog tot de avond. En in een straat in Breda worden ze stapelgek van de ratten. Er is al een jaar veel overlast van de beesten. Soms zitten ze zelf binnen, in de gordijnen. Nou, hier is dus het eh, gat wat dus geconstateerd is door onszelf. En die komen dus ook de ratten uit. En hier zit ook dus eh, blijkbaar uit, geconstateerd door de gemeente dat hier een heel nest onder zit. Inmiddels heeft de woningbouwvereniging rattenbestrijders die kant op gestuurd. Al zien de bewoners het liefst dat de ondergrondse containers ook een andere plek krijgen. Mijn eh, voor de deur, ik woon daarboven. Daar... Uh, ja, ja, lopen er ook nogal eh, veel. Omdat het vuil gewoon naast de container wordt gedumpt. En eh, ook etensresten worden erbij gegooid. S'nachts doen dat mensen als wij het niet zien. En daar komen dus de ratten op af. En dan nog het weer. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Een graad of 16. Morgen zonnig en droog en tussen de 15 en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude Rijndijk. Een uur oponthoud, er staat een kapot voertuig. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag...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 omdat dat land weigert om de tuchtkamer op te heffen... die rechters op de vingers kijkt en ze bestraft. Het EU-hof oordeelt dat Polen daarmee de Europese wet schendt. Nederland koos in de coronacrisis lang voor de inzet op groepsimmuniteit... terwijl internationaal al duidelijk was dat daardoor onnodig doden zouden vallen. Dat blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur... op basis van gesprekken met deskundigen en opgevraagde documenten. En de Poolse man die vorige week in Den Haag om het leven kwam... toen hij door een tram werd aangereden, was dronken. Het alcoholpromilage in zijn bloed was volgens het Openbaar Ministerie... het gevolg van minstens 15 glazen alcohol. In verband met de zaak zit een jongen van 15 vast. Het weer, morgen flink zonnig en droog.